Marnik Sampers eh, met het NOS Journaal. Premier Rutte vindt dat klimaatmaatregelen pas moeten worden genomen... als duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn. Hij zei dat in het Kamerdebat over het klimaatakkoord. Linkse oppositiepartijen vinden dat het kabinet niets doet... en geen beslissingen durft te nemen. Rutte reageerde door te zeggen dat er 31 jaar de tijd is voor de klimaattransitie. In 2050 wil Nederland 95% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Tussen Amsterdam en Berlijn gaan nieuwe hoge snelheidstreinen rijden. De Duitse spoorwegen hebben treinen besteld bij de Spaanse fabrikant Togo. Ze kunnen maximaal 230 km per uur en worden over vier jaar geleverd. Met de nieuwe treinen kan de reistijd tussen Amsterdam en Berlijn worden ingekort. De NS en staatssecretaris van Veldhoven zijn daar groot voorstander van. Nu duurt een rit van Amsterdam naar Berlijn zo'n 6,5 uur. Onder meer door een locomotiefwissel bij de grens... Hoe lang de nieuwe treinen erover gaan doen is nog niet bekend. Bij een student van het ROC in Hengelo is open, tuberculose vastgesteld. Uit onderzoek van de GGD bleek dat zes mensen in zijn omgeving ook TBC hebben... maar niet de besmettelijke variant. De komende tijd worden nog meer mensen onderzocht. TBC is een infectieziekte die in de longen terecht kan komen. Niet iedereen die besmet wordt, wordt ook ziek. Amerikaanse antiracismeorganisaties zijn een petitie gestart... om te voorkomen dat rapper 21 Savage de VS zal worden uitgezet. In een dagtijd is de petitie ruim 180.000 keer ondertekend. De immigratiedienst heeft de rapper gearresteerd... omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. Het weer, het is bewolkt.